Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft per ongeluk de persoonsgegevens... van honderden slachtoffers van mensenhandel online gezet. de meldde NRC en het radioprogramma Argos. Het gaat om namen, geboortedata, telefoonnummers en kentekens. Opsporingsbronnen zeggen dat het lek strafzaken in gevaar kan brengen. De gegevens kwamen online nadat Argos via een WOP-procedure om informatie had gevraagd. Bij de aangeleverde stukken zat een document met de gevoelige informatie. Het COA zegt dat het lek nooit had mogen gebeuren. Jumbo ziet af van de koop van HEMA. Dat bevestigt de supermarktketen na een bericht van de Telegraaf. De naam van Jumbo ging rond als mogelijke nieuwe eigenaar van de HEMA. Sinds eind vorig jaar werken de twee winkelketens samen. Jumbo zegt dat de samenwerking goed verloopt, maar dat van eigenaar worden geen sprake is. Vorige week kwam HEMA in handen van schuldeisers... na een akkoord waarmee een groot deel van de schuld omgezet werd in aandelen. De groep van tussen de 100 en 150 jongeren heeft zich in Helmond op straat misdragen. Volgens de politie werden er stenen gegooid en is er vuurwerk afgestoken. De mobiele eenheid heeft charges uitgevoerd. Twee mensen zijn aangehouden. Volgens Omroep Brabant had de onrust te maken met een illegale bokswedstrijd in de stad... die via sociale media was aangekondigd. Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat een foto moet worden gepubliceerd... van een man die schuldig is bevonden aan een groot aantal gevallen van oplichting. Hij kreeg ook zes jaar cel. De man heeft al eerder celstraffen uitgezeten... maar maakte daarna steeds nieuwe slachtoffers. Daarom vindt het hof nu dat zijn foto moet worden gepubliceerd. Dat besluit is zeer uitzonderlijk. Het weer. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag kan het in het midden en zuiden 31 graden worden. Langs de noordkust wordt het 25 tot 28 graden. Ook donderdag zomers. Vrijdag begint zonnig en warm.